In het trappenhuis vloog een bankstel in brand. Door vuurwerk vielen twee doden. Volgens de Onderzoeksraad hebben veel flats maar één vluchtroute. Dus die moet altijd vrij blijven en de overheid zou daarop moeten controleren. Er wordt 135 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de organisatoren van festivals en andere evenementen die door de coronaregels niet door kunnen Gisteren werd al duidelijk dat er meer geld zou komen. Het was nog niet bekend hoeveel. In Limburg maken ze zich op voor het volgende waterballet. Vandaag staat weer veel regen op het programma, zegt verslaggever Hassan Goskjoen. Die staat in Heerlen. Ja, gisteren stond hier het water tot ongeveer mijn middel, anderhalf meter. Het water is, is hier inmiddels weggepompt, maar de schade is enorm. Veel Limburgers hebben ondergelopen kelders en straten staan blank. Als je een Android-telefoon hebt, kan het zijn dat je een sms'je hebt gekregen... dat je een voicemail hebt met een link. Open die niet, zegt de politie. Criminelen proberen malware te installeren... zodat ze bij je telefoon en bankgegevens kunnen. Als je zo'n sms'je hebt gekregen, kun je het beste aangifte doen. De kabelbaan over de A6 bij Almere hoeft niet te worden afgebroken... heeft de rechter besloten. Die kabelbaan is aangelegd voor de Floriade, een grote bloemen en tuinbouwtentoonstelling. Twee Almeerders stapten naar de rechter. Ze zeggen dat inwoners van de stad niet op een kabelbaan zitten te wachten... en dat het ding niet volgens de regels is gebouwd. Volgens de rechter ging het inderdaad niet helemaal zoals het zou moeten... maar is de vergunning inmiddels in orde en hoeft de kabelbaan niet te worden gesloopt. Het weer. Vandaag en morgen is het vooral in het zuidoosten kletsnat. In het oosten en noorden ziet het er beter uit. Het is 19 tot 25 graden vandaag. Morgen is het maximaal 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertragingen op de A7 de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland... tussen Weringerwerf en Brezandijk 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 De oorspronkelijke naam van de groep was The Nighting Trucks. De band had in 1978 de eerste grote hit met het nummer Red Trap en had zijn grote succes in 1979 met I Don't Like Monday. Het nummer was geschreven naar aanleiding van een schietpartij door de 16-jarige Brenda Ann Spencer...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 de 19e editie van het internationale freestyle frisbee toernooi gehouden worden. Voor het eerst bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops waar onder leiding van specialisten de fijne kneepjes van het freestyle frisbee wordt bijgebracht. Freestyle frisbee ontstond de tweede helft van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Het is een sport, een bewegingskunst, waarbij zowel acrobatische, atletische als artistieke toeren worden uitgehaald met de frisbee. In de jaren 80 werd de sport gesponsord door onder meer Nike en konden de beste spelers er een prima boterham mee verdienen. Tegenwoordig zijn er wereldwijd nog circa 500 wedstrijdspelers die elkaar treffen op toernooien, waaronder dus jaarlijks de Amsterdam Jam op het Zandvoortse strand. Zaterdag 17 juli zal Daniel O'Neill vanaf twee uur speciaal voor kinderen een gratis workshop verzorgen en hun de beginselen van het freestyle frisbee bijbrengen. En vanaf drie uur zijn vervolgens jongeren en ouderen welkom om zich onder leiding van de Nederlander en voormalig Europees kampioen met Italiaanse topspeler Francesco Molinini in het freestyle te bekwamen. de blauwe tram laagdrempelig bewegen met na afloop een kopje koffie. Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur. De eerste keer meedoen is gratis en daarna kost het 2 uur per keer per deelnemer. Vanaf aanmelden, dat is wel noodzakelijk, via 06 44 31 3110. Ik herhaal 06 44 31 3110. my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. Uh-huh. The way I breathe you in hey. is the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my trip up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs there's no time I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in my Yorker Hate to leave it, call torture Remember when that shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't, I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah get my weed from California evening I'm all up in my feelings So call your phone cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep when we're loving it up steeds meer bekend over de dagen voorafgaand aan en tijdens de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zo hebben de bewoners van Bentveld, net als de bewoners van Zandvoort, een doorlaatbewijs nodig om op en rond de dagen van Grand Prix thuis te kunnen komen. Dat bleek dinsdag tijdens een online bewonersbijeenkomst die de DGP had georganiseerd. De fysieke afsluiting van Zandvoort, waarover wij al eerder berichten... is namelijk niet bij de rotonde van Nieuw Unicum... maar bij de rotonde op de Viersprong bij de Harlingbuis in Aardehout... Daar worden vanaf donderdag 2 september vanaf 00 uur tot en met maandag 6 september 5 uur alle voertuigen zonder doorlaatbewijs tegengehouden. Overigens is Bentveld tijdens de dagen ook niet via de Zeeweg Boulevard Bernard te bereiken. De rotonde is vanaf camping De Lakens tot de rotonde bij Noord-NH Hotel voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten. Voor vragen over de doorlaatbewijzen kunt u contact opnemen via www.doorlaatbewijs.nl schuinstreepje Zandvoort. Als een soort van compensatie worden alle inwoners van Zandvoort en Bentveld op donderdag 2 september in de middag van harte welkom geheten om de eerste een kijkje te mogen nemen op de CM-com circuit Zandvoort om het circuit van de Dutch Grand Prix dat verrezen is te gaan bekijken.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 artiest van de dag. Onze artiest van vandaag is Anna May Bullock, oftewel Tina Turner. En die is geboren in 1939. Een zangeres en actrice uit de Verenigde Staten met een Zwitserse nationaliteit. Zij heeft de bijnaam Queen of Rock of Queen of Rock and Roll. In de jaren 60 en 70 werd ze met haar toenmalige echtgenote Ike Turner bekend als het duo Ike en Tina Turner. In de jaren 80 brak ze door met een uiterst succesvolle solocarrière. De zangeres is met 200 miljoen verkochte platen... de bestlopende vrouwelijke rockartiest... en verkocht de meeste concerttickets van alle soloartiesten ter wereld. Tina Turner staat bekend om haar krachtige stemgeluid en om haar energiek optreden. Big hair, meestal met een pruik, hoge hakken en een corset of minirok. Hier is Tina Turner met The Best. find a way out Club De Blauwe Tram kunt u iedere dinsdag van 12 tot half 2 een warme lunch gebruiken voor 9 euro. Er wordt een driegangenmenu geserveerd, ook een vegetarisch menu is mogelijk. Aanmelden kan tot maandag 11 uur op telefoonnummer 06 4468 3110. Ik herhaal 06 4468 3110. E en u kunt ook luisteren naar muziek. Met elkaar luisteren naar muziek, dat is zo leuk. En aan de hand van een zelfgekozen thema.